Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bewindslieden van VVD en BBB zeggen dat ze gisteren in shock waren... toen niet alleen demissionair minister Veldkamp, maar alle NSC'ers opstapten. Tegenover de NOS spreken ze van onverantwoord bestuur. Volgens hen was de sfeer s ochtends bij de ministerraad nog prima. Na de lunch ging het over Israël en Gaza toen Veldkamp ineens wegging. Hij liep direct naar de pers om zijn vertrek aan te kondigen. De mededeling even later dat alle NRC'ers ermee stopten... zou tot totale verbazing hebben geleid bij de VVD en BBB. NSC zegt dat er vanwege de acties van Israël een streep moest worden getrokken. Bij de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op laat vrouwen veilig thuiskomen... is tot nu toe bijna 60.000 euro ingezameld. De actie begon gisteren. Het streefbedrag was eerst 3500 euro... maar de organisatie heeft dat nu verhoogd naar 100.000 euro. Het doel van de actie is het steunen van meisjes en vrouwen... die te maken krijgen met seksueel geweld, mishandeling en femicide. Een belangrijke aanleiding is de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Zij werd woensdagnacht gedood toen ze naar huis fietste vanuit Amsterdam. Vanwege die moord zit een man van 22 vast. In de eredivisie heeft PSV vanavond FC Groningen verslagen. In Eindhoven werd het 4-2 en daarmee heeft PSV de eerste drie wedstrijden van dit seizoen gewonnen. Eerder won Sparta Rotterdam uit van Go Ahead Eagles. Die wedstrijd eindigde in 3-0 voor de Rotterdammers. De eerste etappe van de Vuelta is gewonnen door Jasper Philipsen. De Belg was de snelste in een massasprint. Hij won met meer dan een fietslengte voorsprong. Voor Philipsen is het de vierde zegen van het seizoen. Hij won onlangs ook al de eerste etappe in de Tour de France. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt behoorlijk af naar 6 tot 12 graden.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 Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Ozone, live on the main stage. This is Intense. Sunset Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. Some of them are some of them are the don't Give me the music in the Follow the vibes when the vibes them a call. Negative vibes the one call. We love the track right back to the start. Big sound we are the Some of them a some of them a Some of them a jump some of them a We love the don't Give me the music in the Follow the vibes when the vibes them a call. Negative vibes the one call. We love the back. It's time for the hottest house vibes on the planet. Global House Vibes with, with, with DJ Malzo. hosted by DJ Malzo. The best house, club, and tech house. DJ Malzo.